Eerst het NOS nieuws van 6 uur. De Amerikaanse president Trump neemt binnen twee weken een belangrijk besluit over het klimaatakkoord van Parijs. Dat zei hij in een speech naar aanleiding van zijn eerste 100 dagen als president. Trump is sceptisch over klimaatverandering en heeft al eerder gezegd dat hij het klimaatakkoord wil opzeggen. Trump deed zijn uitspraak na een dag van protesten in tientallen Amerikaanse steden tegen zijn klimaatbeleid. Ook in Amsterdam was er gisteren een protestmars met enkele duizenden deelnemers. In Turkije zijn bijna 4000 ambtenaren ontslagen omdat ze banden zouden hebben met de Gulen-beweging. Die zit volgens de Turkse regering achter de staatsgreep van vorig jaar. Er zijn onder meer militairen, gevangenisbewaarders en academici ontslagen. Woensdag werden al 9000 politieagenten geschorst. Paus Franciscus wil dat een derde onafhankelijk land gaat bemiddelen in de crisis tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Hij denkt dat Noorwegen dat zou kunnen doen. De verhoudingen tussen de VS en Noord-Korea raken volgens de paus oververhit. Franciscus vreest dat het conflict tot een kernoorlog leidt. In Os is een man om het leven gekomen door een steekpartij in een woning. Wie het slachtoffer is of waarom hij werd neergestoken is nog niet duidelijk. De politie deed na de steekpartij een inval in een woning... maar voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Bokser Anthony Joshua heeft zijn wereldtitel in het zwaargewicht boksen behouden. De Engelsman versloeg zijn uitdager en voormalig kampioen Vladimir Klitschko... met een knockout in de elfde ronde. Klitschko ging drie keer neer voor de knockout een feit was. Het weer, de dag begint vooral in het noorden zonnig. In de middag vanuit het westen meer bewolking.